Het is vandaag 17 mei 2012 en dit is aflevering 109 van Donderslag. Zuster! Zuster, hij doet het weer! Hartelijk welkom vanmiddag, welkom bij Donderslag. Je luistert weer naar de Radio 5 Leen Daverende Donderdag. En die duurt tot 12 uur vannacht en ik ben er van thee tot bier. Ik heb hier in eh, Studio 11 weer een enorme stapel muziek staan. En daaruit ga ik een selectie maken. En mijn vaste rubrieken komen natuurlijk ook aan bod. En over een minuut of acht praat ik alweer even met Rob Ricard. Hij is dan aan de telefoon en ik ga proberen weer een tip van de sluier los te peuteren. Kijk of Rob iets kwijt wil over zijn platenkeuze die straks om half bier is te horen. Achtergrondinformatie kun je vinden op mijn weblog rvd Maar eh, als je nu op mijn weblog gaat kijken, blijf dan wel lekker luisteren. R.E.M. The One I Love. goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to out to the one op Radio 5 Leen in Donderslag. En eh, dat wordt weer een geweldige middag vandaag. De Eagles van eh, het laatste album wat ze uit hebben gebracht. Alweer van een tijd terug Het is alweer een paar jaar oud. Het nummer heet Being Busy Being Fabulous. Zo heet het. Busy Being Fabulous. eyes are Ja, luisteraars, het is eh, tien over tweeën. En ja, zoals jullie van mij gewend zijn, even weer een telefoongesprekje met Rob Rigaar. Om een tipje van de sluier te doen voor zijn platenkeuze straks van half bier in deze donderslag van 17 mei. Eh, hartelijk welkom. Ja, ik ben er. Aan de telefoon Rob Rigaar. Nou, geweldig. Ik ben voor de tip van de sluier, zoals je me net hoorde vertellen. Ik ga eh, het mezelf weer moeilijk maken. Ben je nou nog steeds verkouden? Ja. Dus je bent, al een je je bent bijna al een maand verkouden, man. Ja, het schiet niet op met dit eh, weer. Nee. Nou. Ik had er eh, dus eh, twee weken terug had ik al een onuitspreekbare titel uit Italië. Ja, nou dat heb ik wel weer even rechtgezet aan het eind van, van die plaat. Dat heb je natuurlijk al lang gehoord. Ja, maar voor mij onuitspreekbaar. Nee, dat was helemaal niet zo onuitspreekbaar, man. Ik heb, het, eh, ik heb het vijf keer voor je voorgedaan. Hoe je het uitsprak. ik heb er nu weer eentje. Oh, nou zeg het maar. Eh, wat is de tip? De tip is dat ze uit de omgeving van Marseille komen. Ik schrijf even mee. Marseille. Met, je spreekt uit Marseille, maar je, je schrijft het met dubbel L. Nou, eens even kijken. Ze maken muziek die geïnspireerd is op de jaren 1920 tot en met 1930. Zo, dan zitten we dik in, in de charleston-tijd. Ja, nou, het zingt als de pest, zou ik zeggen. Oh ja, dat zou best. Um, Tot straks, dan is, het. Is het, het is een, een, een Franstalige band. Ik bedoel, zingen ze in het Frans of is het Engelstalig? Ik geloof dat het Frans is, ja, <laughs> wat ze zingen. Je hebt het nog niet eens beluisterd. Jij splitst mij gewoon wat in de maag en je hebt het zelf nog niet eens beluisterd. Ik heb het wel beluisterd. Dan zeg je mijn fabuleuze platenkeuze en je hebt niet eens gehoord of het Engels of Frans is. Dat is dan wel heel erg. Het is geen Engels, maar het is, het is Frans, maar volgens mij wel met een zwaar accent. Want ik kan het amper verstaan. Ja, ja zo kan ik het ook zeggen. Nou, ik ga het straks allemaal horen. Jongen, jongen. Dan ga je zeker nu even snel die plaat beluisteren. Want, uh, hè? <laughs> jongen, jongen. hey, maar ik ga nog even een plaatje draaien. Oh, doe maar. En uh, een tijdje terug heb ik eh, wat van Johnny Cash gedraaid van zijn American Recordings. <coughs> ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ja. Dat ga je nu weer doen. En het was een Britse over Troubled Water, wat ik toen niet hoorde. En ik heb er nu weer eentje van zijn eh, serie American Recordings. Dat zijn eh, zes eh, cd's. En dat ken jij wel, dat nummer. Dat is namelijk geschreven door Don Henley en die andere, hoe heet die, dinges Fry.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 Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom or freedom. Well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. And don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow, the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day goes in all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences and open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better let somebody love you. You better let somebody love you before it's too late. mooi is. Een prachtig mooi nummer van Johnny Cash. Elliot Page die was laatst in de studio bij Radio 501. Hij komt in juni komt hij over door Het stadsfeest op het podium op de Rode Steen. En dit is Can't Get Down. with every trick in the book. She stole my right to refuse. Oh, yeah. No turning back, she got me down on my knees. Got no control, somebody called the police. man who would fall. No one could stand in my way. get down. I got up, I got up, and I can't get, I can't get down. I got up, I got up, got up, and I can't get, can't get down. I got up. Elio Pace uit eh, Engeland, uit eh, Londen. Vlakbij Londen komt hij vandaan. Hij speelt eh, door de stadsfeesten in Horen in juni op het hoofdpodium op de Rode Steen. Het wordt een prachtige avond en Radio 51 is er natuurlijk bij. Bad Hart van het album 37 Days Easy. this all my life. mensen die net inschakelen. Je luistert naar de Radio 5 Leen Daverende Donderdag. En eh, dit is het programma Donderslag. En mijn naam is Rogier van Diesveld en ik ben daar tot 4 uur vanmiddag. Je hoort Easy van Beth Hart van het album 37 Days. Steely Dan, hebben jullie daar wel eens van gehoord? Tuurlijk, lijkt mij wel. Steely Dan, ja, ehm, ze hebben mooie nummers gemaakt. En dit is één van die nummers die eigenlijk nooit, eh, ja, nooit verveelt. Laat ik het zo zeggen. Dirty Work. knock upon the door you have sent the maid home early like a thousand times before. oh yeah. Cloudy Wolves. Eh, die komt uit Tilburg. En daar heb ik een eh, demo-cd van gekregen. En het nummer van die demo-cd is No One Is Perfect. Die draai ik nu. Check Cloudy Wolves op Facebook. NL 17 mei 2012. Zonnehemel. Alvast als cadeau voor de verjaardag hebben we een zonnehemel gekocht. Ik mag hem uitproberen. Volgens de handleiding moet ik beginnen met 9 minuten bakken aan beide zijden. Ik voel me een speklap. Ik begin op mijn buik. Het is eigenlijk best relaxed. Langzaam sudderen zou het kookboek zeggen. De ingebouwde geurverspreider heb ik gevuld met Green Oasis. Speklapje Theo begint nu zelfs al lekker te ruiken. Na 9 minuten draai ik op mijn rug. Dat is minder relaxed. Wat doe ik namelijk met, ja, je weet wel, mijn ding. Ik wil geen witte streep op mijn buik of op mijn been. En als het ding zelf maar aan één kant bruint, dan is dat denk ik ook een raar gezicht. Maar hoe leg ik hem dan? Links, rechts, boven, onder. Het rustige bakken lijkt inmiddels meer op wokken. Piep, de 18 minuten zijn om. Theo is gaar. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Bob Marley hoor je meestal in Dreadlock bij Rastabari, maar vandaag in Donderslag. One Love. Donderslag met Rogier van Diesveld. feel alright. Say it. Let's get together and feel alright. Whoa, whoa, whoa, whoa. Let them all pass all their dirty remarks. One love. There is one question I'd really love to ask. One heart. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind. I'm a Gideon. Ehm, Venus van Shocking Blue, dat is een gejat nummer. Luister maar, dit is Joe's Song van de Big Three. als dat niet eh, de bron is van Venus, dan weet ik het ook niet meer. Was eh, Elliot eh, en Miss, Miss Cash, was dat van de Mamas en de Papa's, onder andere. I want my Fleetwood back, Tony Joe White. Living down in Memphis back in 75 We were scuffling hard, barely staying alive Money of scares when you're just an open invite Last thing on my mind was a Fleetwood Cadillac. We were cruising downtown just on a Sunday drive. Looked out on a car lot and something caught my eye. It was baby blue, had a Rolls Royce grill, a continental kit and silver spokes on the wheel put some money down. Told the man I would be back. Knew I had to have that Fleetwood Cadillac. it up to Nashville, was feeling kinda proud. Billy said his gaudy, it's just too loud, but that's alright. I'm willing to take a little flag. You do what you must do for Fleetwood Cadillac, the rest of that. I sang again right here just too long. Wouldn't fit in my garage, cause somewhere in the distance it would not be my ride. said he needed money for some previous income tax. Oh, I had to let it go, but now I want my fleet back. tracks. Hard to even tell them. The colors ain't too cool and they shape like a watermelon if you give me one. Don't think I would even be One thing on my mind, I want my Fleetwood back. de Beatles John, Paul, George en Ringo. En ze speelden vandaag voor jullie Savoy Travel van de White Album. En het album is opgenomen van 30 mei tot 16 oktober 1968. This is Radio 501, your number one station. Your number one station. Town Jam. Het is eh, gloednieuw. Het heet Happy Jack. En het is van de groep Rylan en de Bombardiers. En die groep die komt uit Haarlem vandaan. Het is een eh, eerste opgenomen eh, plaat. Ik weet niet of het op plaat is verschenen. Maar ik heb het kunnen downloaden van hun website. ze zijn aan de weg aan het timmeren. En waarschijnlijk komen ze straks op de festivals ook wel weer op het podium. De Vas. Dat is een groep die komt uit Duitsland en die maakt een beetje house-achtige, nee niet house, lounge-achtige muziek. eh, met een beetje jazzy inslag. Dit nummer heet Something Special. If there's no chance to reach you No bridge, no boat, no stones Then I would swim the waters Just like Brian Jones wanted to. Everything I have, she got it too. When I come with the red, then she comes with the green. Her love don't cost a thing, but best believe she comes to see. Yo, L, she tickles me. Iced out Tiffany. Riding me up, baby fat. Shorty walks on Italy. she got it like Roger Dad. And every day I'm on the mind. Yankee cat. She got it. She walking on the ground. She got it. Shorty in the bed shake 'em off. They ain't got nothing on you, girl. Come like a boss till you shake them off. They got nothing on you, girl. You study like a boss, Shorty you shake them off. They should cut the cops, cause you kill them when you walk. Go ahead, do your thing. All they do is talk, and they ain't got nothing on you, girl. You plaat voor hoofd. van deze week is tot vrijdagavond 9 uur She Got It van L. Anthony. En morgenavond kiest Arwin Tamminga in zijn wekelijkse show Under Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd.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 Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Kamagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt. Kijk eens op kamagraverkoop.nl, want de liefde is het mooiste wat er is.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 Die kan ik natuurlijk niet allemaal draaien, maar ik ga een mooie playlist eh, samenstellen voor dit tweede uur. En het komt allemaal weer goed. Straks hoor je ook nog de donderdisk, de polplaat, de plaatkeuze van Rob Ricard. Een nieuw recept voor de avondmaaltijd in de rubriek Wat gaan we eten? En daarna de donderslag muziekagenda. Ik startte dit uur met I Got My Mind Set On You van George Harrison. En voordat we gaan donderen met de donderdisc heb ik plek ingeruimd voor de dijk. De blues verlaat je nooit.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 Je pijl gooi je neer, waar doe je het voor? Je kijkt achterom maar geen schip dat je ziet. Je dan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou niet. De blues verlaat jou niet. Je staat bij die kruising, rechts, links of rechtdoor. Of terug naar je oorsprong via oud karrespoor ziet hem bij liggen, daar ooit neergegooid. Je kan de bloems wel willen verlaten, maar de bloems verlaat jou nooit. Je bent er nog lang bij, lange na niet. De reis is pas over aan het eind van het lied. Steeds weer een afslag huis in een bocht. De reis is pas over. En het reis kanten op. Links, rechts, heen of terug, opeens denk je stop. Zo blijf je tobben tot je as is verstrooid. Je kan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. maar de blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. De donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501 daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht Avenue of Broken Dreams van het album Tits and Ash van de Golden Earring. De donderdisc. Turn down all the offers, shut down all your mail, escape. kiss in the cocaine waitress from dawn till sunset. If the darker room can't find you, spotlights surely will. Hanging on tooth and nail, searching for the holy grail. Farewell. on a tiger's spine. forget sound. Though my hands have been burned, I reach out like a beaten child. solid shore. The Feet. Het nummer heet Broken Town. Prachtig mooie nummer en een prachtige cd. Ik eh, vind het echt een aanrader om eens te gaan luisteren en eventueel aan te schaffen. John Allen, Sweet Defeat. En wie we al een tijdje niet meer gedraaid hebben, en dat is toch ook wel heel erg mooi nog steeds, is Neil Young van het album Harvest. En het nummer heet Old Man. En dat gaat over dat hij op zijn vader gaat lijken. would be. a mask and now. Chris Berry van haar nieuwste cd die net op de markt is. Het nummer heette Second Best. We gaan nog een keertje naar de Vas uit Duitsland. Dit nummer heet Jim de Gin. traveling time and space. I can change your sex, I can change your race. Yeah. was uit Duitsland Jim de Jim, Prachtig mooi nummer van het album Big. Kijk maar eens eventjes op het internet naar de VAS. Enough is Enough. En dat komt van de band Ammo Cave. En dat is een rockband uit Gouda. We hebben hem al een keer gedraaid, dus de plaatkeuze. Vandaag nog een keer. We blend, we We harvest the rain or snow. We're keepers of the land. Our crops we will defend, and we plant our seeds of love, insatiable for love, yeah. insane, illusionary truth. But tell me what we've got to prove. It's not that hard to see. We gotta let it be. It will never be enough if the answer isn't love in barren waste the ground just a less another well, the reaper's always near. We play to hide our fear. Yeah, yeah, yeah. It's always the same. is enough. I'm sick of these games. Enough is enough. small inmiddels half bier. Nog een half uurtje te gaan in deze donderslag van 17 mei 2012. Hallo! En Rob Hallo? zit al de hele tijd te popelen om maar die platenkeuze kwijt te raken. Want hij gaat, iets, hij gaat iets speciaals doen met de taal die hij niet kan spreken. En nou, wat iets meer zijn. Eh, welkom terug, weer in eh, donderslag. Ja, dankjewel. Eh, jij hebt uh, oude klerenmuziek van 1920 tot 1930 en het swingt je broek uit. Nee, ho, het is muziek van vandaag. Dat is hartstikke oh. nieuw. Jij zei is geïnspireerd. Oh, geïnspireerd. Ja, Want ik heb het ge, uh, uh, eh, eh, Le Groupe s'inspire du Marseille des années 1920 e 1930 en célébrant le melting pot qui y régnait. Ja, ja. Dat is Frans. Ja. Ongeveer. Nou, het leek er een beetje op. Zwaar accent trouwens. Ja, geen, mond dat je het niet verstaat, Hè? Nee, alleen mijn voorouders komen uit Frankrijk. Ik niet. Oh, jij niet? Ik niet. Nou, jij heet wel Ricard, maar je spreekt geen woord Frans. Jawel, een beetje wel, maar ik spreek het wel, maar niet goed uit. niet goed uit? <laughs> ik spreek het wel, maar niet goed uit. Het <laughs> <laughs> is toch wat. Dan moet je de oorlog mee winnen. Die moet, die moet op beginnen, hè, de oorlog. Het is 1920 tot 1930. en dan moet ik bij jou de oorlog winnen nog. Ja. Dus jongen. Um, ja, ehm, hoe kom jij aan deze groep eigenlijk? Die, die is weer via het geheime kanaal eh, tot mij gekomen. Het geheime, het, het, Loire kanaal? Of het, eh, Ik heb een geheim kanaal hè, waar ik eh, allemaal inspiraties op doe. Maar dat kan ik niet onthullen. Een, Frans kanaal? Nee, het is een internationaal kanaal uit Polen. Hmm. Waar vandaan? Polen. Polen? Hmm, niet uit Zweden? Nee. Uit Polen. Hmm. Nou ja, ehm, ik, ik heb eh, er niks over kunnen vinden. Hè? Naar de tip. Oh. de tip heb ik er niks over kunnen vinden. En eh, ik eh, zag net een paar e-mailtjes van de paar luisteraars. Die snapten er ook geen hout van. Dus dan moet je, moet jij maar even uit de doeken gaan doen welke groep het is en zo. En, eh, ja, nou ja, dat is dus het probleem. Oh. Want ik heb nu weer... <laughs> ik kan het wel zien, <laughs> maar moeilijk voorlezen. Want ik weet wederom niet hoe je het uitspreekt. Nou, probeer het eens. Dan komt hij, hè? Ja. De naam van de groep is Moussou de Lei Jovan. Moussoutele Chauvin. Ja, maar je schrijft het zo raar. Je schrijft het Moussou, dat is nog wel te doen, hè? M-U-M-O-U-S-S-U. En dan hoofdletter T. Dus Moussou, spatie hoofdletter T, spatie kleine letter E. Ja. Spatie Lei. Ja. L-E-I en dan spatie Jovan. Lei is natuurlijk Lei. Lei. Ja. En, en de TE, dat is net zoiets als Van Den of zo, of Van De dan, je ne eh, sais pas, hè. Maar, je ne sais pas? Je ne sais pas. Maar het nummer is wel eh, redelijker. Nou. Dat is een eh, bom bij de Marseille. Nou, ik, ehm, ik zou het leuk vinden als je hem eventjes officieel aankondigt in, in jouw gebrekkig oh, Frans. Nu gaat het helemaal mis. Wat laat je nou weer vallen? een moment. Ja, ik heb te lang niks gedaan. goed, we zitten. Te lang niks gedaan. Je zit er niet te multitasken terwijl je bij mij aan de telefoon zit, hè? Ja, dan gaan er allerlei... Uh, zit je te twitteren en zo? Nee, ik zit achter mijn computer om eh, dus op te lezen. Ik ga het oplezen, hè. we gaan luisteren. Ja, ja, ja. we gaan luisteren. Hey maintenant, nou, Moussou Telei Jovan met het nummer Bombassé de Marseille van de LP MP Snoe uit 200, 2012. Ah, Oké, tot volgende week. A De platenkeuze van Rob à l'encre bleue d'un vieux stylo. Au bord de l'eau, je t'écris est mots, Rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Si je pouvais seulement, rien que pour un court moment t'envoyer un coin d'azur sans nuage, te mettre dans un colis, un tout petit peu d'ici, un peu de vin et de d'ivage, à l'encre d'un vieux stylo, au bord de l'eau, je t'écris un mot, rien qu'un oiseau surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je connais bien cet endroit où l'on marche dans le froid, où l'on se bat pour gagner sa pitance, où le soir au creux on se dit quelle folie d'avoir laissé les couleurs de l'enfance. l'eau, je t'écris un mot, rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je le sais, tu n'y payais, tu mènes une vie de chien Ja, een hele goede keuze van uh, Rob deze keer. En uh, dit kon nog wel eens een uh, zomerhit worden deze zomer. Prachtig mooie nummer. het swingt lekker. En het is gebaseerd op de jaren 20 tot en met 30. De Charleston tijd van de vorige eeuw. De 21ste eeuw niet, maar de 20ste eeuw. Albert Lee, Leave My Woman Alone. If you don't want, you don't have to. If you don't want, you don't have to. don't want you, gone. vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! <laughs> vandaag maken we mosterdsoep met asperges en ham. Een hoofdgerecht van vier personen met de bereidingstijd van ongeveer 30 minuten en het recept hiervoor is ingestuurd door Marga Leenaerts uit Den Bosch. We gebruiken hiervoor de volgende ingrediënten. drie bosuitjes, 500 gram groene asperges, twee sneetjes witbrood, 2 eetlepels olie, 3 blikjes mosterdsoep, a 400 gram, 1 pak dopetten en dat is dan diepvries. En dat is een pak van 450 gram en 1 pak hamreepjes van ongeveer 200 gram. En eh, peper en zout. Nou, de materialen die je hiervoor nodig hebt, dat hoor je straks wel in de bereiding. Dat is keukenpapier en... Ehm, eh, daar eh, schrijft Margalena het over van let er even op dat je eh, genoeg keukenpapier in huis hebt. Nou, ik weet niet hoeveel ze gaat gebruiken, maar dat horen we in de bereiding. want we gaan het als volgt bereiden. Bosuikjes schoonmaken en de ringetjes snijden. Van de onderkant van asperges gaan we ongeveer 2 à 3 centimeter houtachtige uiteinden afsnijden. En daarna snijden we asperges in stukjes van 2 centimeter. Van de brood gaan we de korstjes afsnijden. Daarna snijden we het brood in blokjes en we maken ervan croutons en dat doen we door het te bakken. In de pan verhitten we de olie en bakken we broodblokjes al omscheppend in circa 2 minuten goudbruin. Daarna het brood op keukenpapier laten uitlekken. Kijk, dan heb je het keukenpapier voor nodig. En dan ligt het eraan hoeveel van die blokjes je allemaal hebt. Of het er allemaal een beetje op past. En de dikte natuurlijk als het erg vet is geworden. Dit gaan we als volgt bereiden. Was nog allemaal de voorbereidingen, wat ik eh, net genoemd heb. Nu gaan we het bereiden. Dat gaan we als volgt doen. Mosterdsoep volgens gebruiksaanwijzing aan de kook brengen. Dan de asperges, doperten en uit toevoegen. En de soep 5 à 6 minuten zachtjes laten koken. Dan de hamreepjes door de soep roeren en dit alles op smaak brengen met peper. Dan de soep over vier borden verdelen en garneren met de zelfgebakken croutons en serveren met sneetjes brood. Ik bedank Marga voor het insturen van dit recept. En heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars?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 Gadverpilligers! Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd is inbegrepen. Dit is Radio 50. Is Radio 501. Voor in de keuken natuurlijk lekkere keukenmuziek. Alabama Shakes, Rise to the Sun van het album Boys and Girls uit 2012. donderslag een muziekagenda. En pak pen en papier erbij, want je weet maar nooit of er iets voor je bij zit. Daar gaan we. Op 23 eh, mei aanstaande kun je naar Anna Ternheim in de Amstelkerk in Amsterdam. En het adres is Amstelveld 10 Amsterdam. Je kunt het onder andere bereiken met tramlijn 4. Het Amstelveld ligt namelijk achter de Utrechtse straat. En eh, kaarten daarvoor kun je bestellen via www.paradiso.nl. Zondag 3 juni speelt Erik Vloeimans en Jazz Orchestra of Concertgebouw in Paradiso Amsterdam. Aanvang 8 uur en de zaal is open om half 8. En voor de luisteraars die niet weten wie Erik Vloeimans is, draai ik straks aan het eind van deze agenda muziek van hem. Uh, Slash, wel bekend van Guns N' Roses, geeft op 10 juni een concert in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Op donderdag 14 juni treedt Lou Reed op in de Heineken Music Hall in Amsterdam en de kaartverkoop is al op 3 februari gestart. Op 15 juni is de eerste voorronde van de Voice of West-Friesland en de aanvang is half acht. En meer informatie vind je op www.manifesto-horen.nl. Op 15 en 16 juni kun je naar het festival Groeten uit Grollo. Meer informatie kun je vinden op de website www.groetenuitgrollo.nl. Op dinsdag 19 juni treedt de Amerikaanse indie rockband My Morning Jacket op in Tivoli in Utrecht. En woensdag 20 juni in de kleine zaal van de Stad Schouwburg de Oosterpoort in Groningen. Op 6 oktober is er weer een pop at het park. Eh, locatie Schouwburg het park in Horen en de zaal is open vanaf half vijf smiddags. Op woensdag 21 november geeft Calexico een concert in Paradiso Amsterdam. En de aanvang is half negen en de zaal is open om 7 uur. En de kaartverkoop is al begonnen. Op maandag 10 december 2012 treedt Glenn Hansard op in Paradiso Amsterdam. Dat duurt nog wel even, maar de kaartverkoop is op 12 mei begonnen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 17 mei 2012. Als je agendatips hebt voor de periode na 24 mei, stuur die dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En nu tijd voor de laatste plaat van Donderslag van het album Heavens Above van Erik Vloeimans Gate Crash gaan we luisteren naar Pedal to the Metal. Donderslag met Rogier van Diesveld. donderslag op donderdag. Hey, heldere hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Eh? Opgelucht? Ja. We zitten vlak voor bier. Eh, kijk maar op de klok. Volgens mij is het bij jullie eh, even laat als bij mij hier in Studio 11. Tenminste, voor de luisteraars in Europa natuurlijk. Ja, behalve Portugal en Engeland, die zijn een uurtje vroeger. Eh, straks nemen mijn collega's het over en zij zijn bij jullie tot spookuur. Je kunt mij weer de hele week e-mailen. Dat is heel simpel. Je tikt een e-mailberichtje in en dat stuur je naar rogier.radio501.nl.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 Ik ben ook op Facebook te vinden met de naam RVD 501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren en dat kan met een reclamespot op Radio 501 of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website www.radio501.nl. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar sales@radio501.nl. Tot zover de mededelingen. Iedereen weer bedankt voor de medewerking aan deze donderslag en de luisteraars allemaal bedankt voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer, dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. En nu weer tijd voor een Horik Jantje. Horik Jan heeft afgelopen zondag Moederdag gevierd. Met een bos rode tulpen in zijn anus speelde hij voor Moederdag cadeau. Jammer dat zijn moeder het niet meer kon meemaken. Tot zover, tot volgende week.